Dat concludeert minister De Jager uit onderzoek van Michiel Scheltema. Scheltema heeft gekeken naar integriteitsonderzoek dat de AFM en de Nederlandse Bank hebben gedaan... voor de overgang van Zalm van DSB Bank naar ABN AMRO. De Nederlandse Bank gaf als eerste toezichthouder een positief oordeel over Zalm. De autoriteit Financiële Markten had een ander oordeel... omdat Zalm wist dat het misging bij DSB, maar niet opstapte. Maar Scheltema concludeert dat de Nederlandse Bank zorgvuldig te werk is gegaan en een redelijk oordeel heeft gegeven. Daarom vindt de jager dat Zalm kan blijven. De jager gaat met de Nederlandse Bank en de AFM praten over het verschil in oordeel en zal het volledige rapport van Scheltema naar de Tweede Kamer sturen. In dorpen langs de Franse Atlantische kust wordt met mannenmacht gezocht naar slachtoffers van de zware storm van gisteren. Hulpverleners zoeken van huis tot huis naar vermisten. Volgens de Franse autoriteiten worden in de overstroomde kustplaatsen nog 30 mensen vermist. De storm raasde met orkaankracht over delen van Frankrijk, Spanje, België en Duitsland en over Limburg. In totaal zijn minstens 62 mensen om het leven gekomen, onder wie 47 Fransen. De Franse president Sarkozy heeft de zwaarst getroffen Franse kustplaatsen bezocht en 3 miljoen euro aan noodhulp toegezegd. De storm richtte in Nederland in Limburg voor totaal 23 miljoen euro schade aan. In Venlo zijn opnieuw tientallen autobanden lek gestoken. Ditmaal waren 30 auto's in acht straten het doelwit. Sinds november vorig jaar zijn in en rond Venlo al honderden banden lek gestoken. De politie heeft geen idee wie erachter zit. Er is 1000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.